Er zijn zeker twintig gewonden, van wie er twee in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Nagegrenzende flat in het stadhuis van Luik raakte beschadigd door de explosie. Vijf bewoners zouden nog levend onder het puin van de ingestorte flat liggen. De brandweer heeft een tunnel gegraven om slachtoffers te vinden. De oorzaak van de explosie was waarschijnlijk een gaslek. Tot 100 meter rond het flatgebouw zijn de ramen gesneuveld. Het centrum van Luik is afgesloten. Het probleem bij de overname van Saab door Spijker was niet het geld. Dat zei Spijker-topman Victor Muller in het NOS Radio 1-journaal. De hoogte van de overnamesom was volgens hem niet doorslaggevend. Moeilijkste was om moederconcern General Motors zover te krijgen... dat ze het besluit om het merk Saab af te bouwen zouden terugdraaien. Gisteren werd bekend dat het kleine Spijker het veel grotere saap overneemt. Muller vindt het niet dat hij daarmee een onverantwoord risico neemt. Hij hoopt dat de aandeelhouders hem daarin steunen. Muller wil saap weer winstgevend maken door een exclusieve karakter van saap te benadrukken. De afgelopen jaren leken de auto's van het Zweedse merk te veel op Opels, aldus Muller. Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt snel. Het afgelopen schooljaar stopten ruim 42.500 leerlingen met een opleiding zonder dat ze een diploma haalden. dat is een daling van bijna 10% in vergelijking met een jaar eerder. Vooral in Amsterdam en Den Haag neemt het aantal schoolverlaters snel af. Rotterdam en Utrecht blijven daar wat bij achter. Positief noemt het ministerie van Onderwijs dat voor het eerst minder jongens van Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse afkomst zonder diploma van school gaan.